Michel Koenen met het NOS-journaal. 22 agenten zijn gewond geraakt nadat een grote groep mensen de lokale moskee bestormde in de Engelse havenplaats Southport. Ook een politiebus ging in vlammen op. Het gebeurde na een waken voor de slachtoffers van de messenaanval van eergisteren. Een jongen van 17 strak drie meisjes dood tijdens een dansles. Online gaan er geruchten rond dat de verdachte een asielzoeker en moslim zou zijn. De BBC zegt dat zijn ouders uit Rwanda komen, maar dat de jongen zelf in Cardiff is geboren. De mensen die de moskee aanvielen zouden aanhangers streemrechtse English Defense League. De Amerikaanse president Biden en de Braziliaanse president Lula vinden dat Venezuela onmiddellijk de verkiezingsresultaten openbaar moet maken. De twee presidenten spraken elkaar via de telefoon. Eerder melden het Samenwerkingsverband van Amerikaanse Staten, de OAS, dat ze de verkiezingsuitslag in Venezuela niet erkennen. De kiescommissie in het land riep de zittend president Maduro uit tot winnaar... maar de OAS noemt die uitslag onbetrouwbaar. In Amerika zijn in 150 jaar tijd zeker bijna duizend inheemse kinderen omgekomen op kostscholen. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als eerdere schattingen. Deb Helend, de eerste minister van inheemse afkomst, had opdracht gegeven tot het grootschalige onderzoek. Ze heeft de wens uitgesproken dat de regering excuses aanbiedt. Volgens haar bewijst het onderzoek dat het landelijk beleid was... om het land van de Native Americans af te pakken en de cultuur te vernietigen. En ze werden op de kostscholen bijvoorbeeld geslagen als ze hun eigen taal spraken in plaats van Engels. En in Italië is een beer gedood die twee weken geleden een toerist aanviel. Volgens de autoriteiten was het dier gevaarlijk. Verschillende dierenorganisaties zijn verontwaardigd en vinden dat het dier had moeten blijven leven weer nog, een graad of 16 wordt het uiteindelijk.